Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland beschuldigt Amerika van massavernietigingswapens. Volgens de Russen zou Amerika Oekraïne helpen om chemische en biologische wapens te maken. Bewijs daarvoor geven ze trouwens niets. Amerika noemt de beschuldiging lachwekkend en ook de president van Oekraïne noemt het complete onzin, vertelt verslaggever Kisha Hekster. Over die claim zei hij, eh, ik ben een redelijk mens, ik ben de president van een redelijk land met redelijke inwoners, vader van twee kinderen... En voegde die eraan toe, in mijn land zijn geen chemische, biologische of massavernietigingswapens ontwikkeld. De hele wereld weet dat. De landen zijn bang dat Poetin de beschuldiging gebruikt als smoes om zelf biologische wapens in te zetten. Op verzoek van Rusland praat de VN-veiligheidsraad vanmiddag over de beschuldiging. We paffen en drinken nog bijna net zoveel als vier jaar geleden, heeft het CBS uitgezocht. Ook het aantal mensen met overgewicht is vrijwel gelijk gebleven. In 2018 kwam het kabinet met een heel pakket aan plannen om ervoor te zorgen dat jij en ik gezonder gaan leven, maar die hebben dus weinig opgeleverd. Ook zonder auto kan je wat gaan merken van de hoge benzineprijzen, want ook rijlessen worden duurder. Verschillende rijscholen zeggen dat ook zij door de hoge brandstofprijzen in de problemen komen. Ze kunnen niet anders dan de lessen duurder maken, zeggen ze. Heb je een lespakket gekocht, let dan goed op, dan mag de prijs niet zomaar omhoog. En ook vissers hebben last van de hoge brandstofprijzen, zoals Simon. Nou, dat is eh, niet zo moeilijk eh, om te rekenen. Eh, er blijft gewoon nu niks over met deze prijs. eerder moet de rederij geld bijleggen. Dat is even het grote probleem eigenlijk. Dus het is momenteel heel simpel zat, is het niet meer rendabel om naar zee te gaan om, om te vissen. Al het geld wat ze met de vis verdienen gaat naar brandstof voor hun kotter en dus blijft er amper wat over om de lonen te betalen. Daarom varen sommige vissers vanaf volgende week helemaal niet meer uit. Het zou kunnen dat vis de komende tijd wat duurder wordt. Maar Simon denkt dat dat wel meevalt. Nou ja, dat betrachten eh, ons onszelf al op eh, van eh, hoe is de prijs. En toen zeiden we al tegen elkaar, ja het maakt nou toch niks meer uit. Dus ja. ja want er wordt toch niks verdiend? Nee, er wordt toch niks verdiend. Het weer. De dag begint zonnig. In de namiddag komen er steeds meer wolken aan. Het wordt weer erg zacht, 13 tot 16 graden. Dit weekend meer wolken, maar dan ook nog steeds een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Hoofddorp en Roelevarensveen een kwartier op onthoud. A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen Afrit Muiden en de aansluiting met de ring 20 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad voor het Zaandam 10 minuten. Dat komt door technische problemen met de spitstrook op de A7... Op de A9 Alkmaar richting Diemen. Tussen Bad en Amstelveen. 10 minuten oponthoud door een auto met pech. Op de ring van Amsterdam. De A10 West tussen Afrit Haarlem en de Koentunnel. Een kwartier oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Cudedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke zandvoort mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven. Wij willen je vertrouwen waard zijn. Wil jij ook een eerlijke toekomst voor ons dorp?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 My is on the line. My is on the line. My is on the line. My is on the line. My is on the line. A little late. tell you twice All the ways you can't suffice If I could give you some advice I would leave with me tonight The universe must have defined this mm -hmm. Ladies first, baby, I insist I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did Up on that, I won't quit Thinking I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman I saw my clothes would fit I could be a better boyfriend than him I could be a better boyfriend I never would have left you alone Here on your own Glued to your phone Never would have left you alone for someone else to take you home. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit. I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, you know my clothes would fit.